Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij een bezoek aan het hoofdkwartier overladen met lof. Hij zei onder meer dat hij duizend procent achter de CIA staat. Trump heeft de CIA en FBI verschillende keren bekritiseerd. Met name toen een rapport uitlekte over onderzoek naar de banden van Trump met het Kremlin. In Washington zijn zeker een half miljoen vrouwen en mannen op de been voor de Women's March on Washington. Het is een betoging tegen het gedachtegoed van Donald Trump. De organisatoren maken zich grote zorgen over de rechten van vrouwen en minderheden onder de nieuwe Amerikaanse president. In steden over de hele wereld is vandaag tegen Trump gedemonstreerd, ook in Den Haag en Amsterdam. Oud-president Jammeh van Gambia heeft toch plaatsgemaakt voor zijn democratisch gekozen opvolger Barrow en zou zijn afgereisd naar Equatoriaal Guinea. Jamai weigerde wekenlang te erkennen dat hij de presidentsverkiezingen in december had verloren. Vandaag gaf hij toe, gedwongen door een militaire interventie van West-Afrikaanse landen. Jamai was 22 jaar aan de macht in Gambia. In Rotterdam is opnieuw een verdachte ontsnapt met handboeien om. Een agent wilde iemand aanhouden die zich niet kon legitimeren. Toen er één boei om zijn pols zat, stompte de verdachte de agent in zijn gezicht en ging er vandoor. Hij is nog steeds spoorloos. de afgelopen week ontsnapte in Rotterdam een vuurwapengevaarlijke verdachte met een handboei om. Ook hij is nog niet gevonden. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. AZ Sparta eindigde in 1-1, Feyenoord Willem 2-1-0, ADO Den Haag Pek Zwolle 1-2 en Groningen Vitesse 1-1. Het weer, vanavond en vannacht overal helder. In het noorden is er kans op mist en gladheid.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 to the world. Mr. Cristalli, take control on the music. And this is my house. Travis Kelly. it's a long line with them. But you don't care because you can get a don't, don't, don't outside those doors. What's that called again?